in zijn bed en droomde zijn droom. Hij reed in zijn bus door elke stad. En bij ieder huis stond een mast, heel hoog en sterk. En hij wist niet meer hoe hij het Hij zag de robots en de Brescia, de zombie met haar eens de Colorado. Romantica en Marijke, de bekende Treinie en de Eldorado. Daar stond Veronica te praten met de vrijheid en de baanbreker en Ria. Daar loopt Tamara en Gea Wielewan en de Bloemendal en Lia. Hij geeft extra gas, want ze komen hem achterna. En hij rijdt zo hard als hij kan. Maar ze komen dichterbij en hij doet zijn ogen dicht. En het angstweet loopt langs zijn gezicht. Daar een om de Drentse militair samen met Monza en Bea. Variant is mooier rust wat uit bij Sanderkam, de Meckum en Sika. De Salvador met Coba draaien onder wel wat platen uit een ver verleden. Witte Valk rent fijn nog door en vraagt zich af waar de rest toch is gebleven. Dus de zwarte man, Middelgea, zo zijn ook nog van de partij. Zij luisteren graag naar de zender, want die plaatjes maken hen vrolijk en blij. De stormvogel met staat, fighter Monaco samen met de Powerplay. Tweety en Priscilla, kleine man, romanza, zei ja, die zongen alle mee. op in bed, want het was weer zijn droom. De droom die hij haat en hij zucht. Hij denkt bij zichzelf, morgen pak ik ze allemaal, dan haal ik ze voor